Brandalee's coming on strong. And the newsman sang his same song. mij nemen ze de show een beetje over, eh, Els Scholiering. Luisteraars, goedenavond. Je luistert naar de Afwas Show op deze woensdag 25 maart 2015. En dit was de treitenschijf voor deze week. Radar Love van de Golden Ring. Zo, even klappen voor de heren van de Golden Ring. Zo, goedenavond op deze woensdagse afwasshow. Het is alweer een weekje terug dat we er waren. Van het weekend waren we er niet. Nee, we hadden even geen zin. Dat kan hier gebeuren natuurlijk in de afwasshow, want alles mag en niets moet natuurlijk. De treiterschijf was van Golden Earring met Ray Love. En uh, maar liefst zes minuten lang. Een beetje speciale uitvoering volgens mij. Maar goed, hij kwam ook van een Caroline CD af voor de insiders onder ons. Wat gaan we doen vanavond? Nou, uiteraard hebben we natuurlijk veel muziek. En we hebben ook de vaste onderdeeltjes zoals Weet je nog wel in de krant. En een oude top 40 van ongeveer deze datum, maar dan heel lang geleden, namelijk die van 1972. Verder hebben we muziek van uh, Petula Clark, twee zelfs, dat wordt twee leuk. We hebben de Sweet, we hebben Barbara Lewis, we hebben The Trucks, Kate Bush, Elvin Bishop, Dan Sonne komt voorbij, Eric Clapton, Blue Haze. En we starten de show na de schijf met The Bee Gees en Spicks and Specks. Spicks and Specks, spik and span, alles schoon. Where is the sun that shone on my head? The sun in my life, it is dead. It is dead. Where is the light that would play in my streets? And where are the friends I could meet? I could meet. Where are the girls I left far behind? The spits and the spits the girls of my mind. Where is the sun that shone on my head? The sun in my life, it is dead, it is dead. Where the slicks and the spicks are the girls. the girl that I loved. She is gone, she is gone. All of my life I call yesterday. The spicks and the spicks of my Administratiekantoor Koldenhof BV. De specialist voor uw boekhouding tegen betaalbare prijzen. Bel nu 0180 51 52 13 voor een geheel vrijblijvende afspraak. Koldenhof BV, de enigste juiste keuze. They my true love was true. Mm. something here inside cannot be denied. To my smoke, smoke in In your eyes. They said someday find all who love are blind. I chaff them and I daily laugh to think they could doubt my Voorlopig komt er alleen nog maar rook in mijn ogen van de kachel. Tenminste, van eh, de uitlaatgassen natuurlijk van de kachel. Hè. Eh, als je buiten komt, want eh, rook van de barbecue in je ogen, daar moeten we waarschijnlijk nog wel even op wachten. Want het lijkt nota bene wel winter op woensdag 25 maart. Het heeft vandaag hier de godganselijke dag eigenlijk een beetje geregend. En ik vond het ook gewoon nog koud. En eigenlijk heel de week al, smorgens gewoon nog moesten de automobilisten gewoon nog een beetje krabben hè, op de auto's vanwege de rijpaanslag van de vorst. En dan zitten we toch al straks bijna in april, dus het mag nu wel eens een keertje voorjaar worden. the Smokeheads in Your Eyes van Blue Ace, dat was een mooie. En we gaan 30 jaar terug in de tijd met Eric Clapton, 1975, I Shot the Sheriff. I Shot the Sheriff, koning van de gitaarmuziek. Ja, zo mag je Eric Clapton toch wel noemen. Uit 1975 hoorden we I shot the sheriff, I shot the sheriff, but I didn't shoot the deputy. En wat gaan wij doen? Zo, weet je nog wel wat dingetjes en feitjes en zo uit het verleden, wat er vandaag allemaal gebeurd is op 25 maart, maar dan gewoon lang geleden of kort geleden. 1814, dus dat is betrekkelijk lang geleden. Koning Willem I die richt de Nederlandse bank op. En in 2002 vindt een zware aardbeving plaats in Afghanistan. En acht jaar later in 2010 een vulkaanuitbarsting in IJsland ontregelt het vliegverkeer in heel Europa. In 1802 de sluiting van de vrede van Amiens. En eh, dat was de beëindiging van de oorlog tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Ja, en daarna begonnen de Duitse-Franse oorlogen. In 1920 was het begin van de Russische-Poolse oorlog. En in 1941 Joegoslavië sluit zich aan bij, het, bij de asmogendheden. Eh, en twee dagen later verliet het land het alweer. Dus eh, de politici waren toen ook al een beetje gestoord, net als tegenwoordig. In 1734, Willem IV die trouwt met Anna van Hannover. Ja, meestal allemaal Duitse prinsessen die het koningshuis trouwden. in 1821, Griekenland verklaart zich onafhankelijk. In 1969, John Lennon en Joko Ono beginnen hun eerste zogenoemde bed-in for peace in het Amsterdamse Hilton Hotel. in 1992 verzoekt Noorwegen om toetreding tot de Europese gemeenschap. We gaan even naar het Rooms-Katholieke geloof. In 708 wordt Constantinus I tot paus verkozen. Nou, dan gaan we naar de mensen toe die geboren zijn vandaag. In 1723 was dat Kaat Mossel. Zij was een Nederlands oranje gezinde mosselvrouw. Zij overleed in 1798. En in 1782 Carolina Bonaparte. Zij was de zuster van Napoleon. Zij werd vandaag geboren dus. En ze is overleden in 1839, dus voor die tijd eh, vrij oud geworden. En in 1911 werd geboren Jack Ruby. Hij was de moordenaar van Lee Harvey Oswald. En hij overleed in 1967. En Lee Harvey Oswald, dat was weer de moordenaar van John F. Kennedy. Alhoewel soms daar de meningen over verdeeld zijn. In 1922 Jaap ter Haar. Hij was een Nederlands historicus en kinderboekenschrijver en hij overleed in 1998. En vandaag in 1923 werd geboren Wim van Est. Hij was natuurlijk een Nederlands wielrenner. Hij overleed in 2003. Dat was volgens mij die eh, wielrenner die toen eens een keer eh, naar beneden is gereden. Een ravijn in en daar gewoon weer bovenuit kwam. En zei later in de reclamesport. maar mijn klokje deed het toch. En in 1925 werd Paul Biegel geboren. Hij was een Nederlands jeugdboekenschrijver. En hij overleed in 2006. Arita Flenkeren is vandaag jarig. Zij werd geboren in 1942. En ook in 1942 werd oh, geboren Richard O'Brien. Hij is natuurlijk een Brits acteur, auteur en presentator. Elton John is vandaag jarig. Hij werd geboren in 1947. En onze Hollandse Hans Kazan werd geboren in 1953 vandaag. En Patty Brad is vandaag jarig. Zij zag het levenslicht in 1955. En Eddie Zoll is vandaag jarig. Hij zag het levenslicht in 1967. Ik geloof dat we wel aardig opschieten zo hoor. Ja, ik heb eh, maar één uh, overledene van deze week. Eh, tenminste, die een beetje beroemd is hoor, of bekend in ieder geval. Dat was Herming. Herman Emmink is vandaag overleden, maar dan wel twee jaar geleden. Hij werd 86. Hij was natuurlijk een Nederlandse zanger en presentator. Tator. Dan gaan we nog even naar de weer extreme toe. In 1919 werd het maar liefst min 5,6 graden. Dat was de laagste temperatuur tot zover gemeten. Maar het kan ook anders. In 1903 was het maar liefst 21,4 graden. Zo, dat was, weet je wel, eh, nog wel voor deze dag, 25 maart, maar dan in het verleden. En eh, we hebben hier mooie muziekjes van Donna Summer. Ook alweer zo'n lang plaatje, dus het schiet lekker op hier in de show. Hier is Could It Be Magic. Spirits move me every time I Gezellig, de Show met Ferry. vind dit zo'n echt heerlijk zomers plaatje. Elvin Bishop en Full Around en Fell in Love. En dan word ik helemaal zomers warm en blijven binnen. Ja, ja, ja, ja. Mooie plaatjes in de De krant. Goedenavond als je net inschakelt. Je luistert naar de de midweekse Avashow. Woensdag 25 maart van het jaar 2015. En we hebben wat opmerkelijke feitjes uit de krant voor je. Olifanten die houden een vrachtwagen overeind na een ongeluk. En dat gebeurde in Louisiana, in Amerika natuurlijk. Hè. In de buurt van het plaatsje Powhatan was de vrachtwagen dinsdag met oplegger in de berm vastgekomen. De truck vervoerde per toeval drie olifanten voor een circus. Twee van de dieren hielden vervolgens de truck tegen toen deze dreigde om te vallen. Even later kon het voertuig uit de berm gesleept worden. Volgens de nieuwsite heeft de bestuurder geen bekeuring gekregen hiervoor. De Australische tiener Kyle Longmore heeft tijdens een, viswedstrijd tijdens een viswedstrijd een zwaardvis van 263 kilo gevangen. Het dier is daarmee de allergrootste vis ooit gevangen in Australië. Hij deed er zes uur over om die gigantische vis binnen te halen. Zijn vrienden moesten hem helpen. De vis was heel sterk en ik kreeg bijna geen beweging in mijn vislijn. Het was een stevig gevecht, gevecht als dus, al dus de tiener. Het is de allergrootste vis ooit gevangen in Australië. Longmore die verbrak het record uit 1996. Toen werd er een zwaardvis van 175 kilo gevangen. Paul Franciscus heeft tijdens een bezoek aan de Italiaanse stad Napels een pizza ontvangen uit het publiek. De paus nam het gerecht aan van pizzabakker Enzo Caselli vanuit de pausmobiel met een lach op zijn gezicht. De 78-jarige Franciscus zei laatst tegen de Mexicaanse televisie dat hij het mist om anoniem een pizza te kunnen eten in een pizzeria. Een man uit Groot-Brittannië heeft zijn rat losgelaten in een eetgelegenheid om zo zijn maaltijd gratis te krijgen. De 28-jarige Christopher Baker ging op Valentijnsdag een hapje eten. Nadat hij de rekening van omgerekend ongeveer 10 euro had betaald, liet hij stiekem een rat los die hij in zijn zak had meegenomen. Beker eiste vervolgens met succes zijn geld terug. Het restaurant schakelde daarna echter de ongediertebestrijding in. Deze stelde vast dat het om een tamme huisrat ging, waarvan niet lang daarvoor de vacht nog was geknipt. Een 46-jarige man heeft bij een instelling in Rotterdam een toiletpot gestolen omdat hij een nieuwe nodig had. Hij, dat, hij, deed zich daarbij voor als een loodgieter. De vermeende loodgieter sloeg maandagochtend rond 11 uur toe volgens RTV Rijnmond bij buurtsteunpunt van de bewonersorganisatie Zevenkamp. <clears throat> Excuus. Hij kwam de instelling binnen door te zeggen dat hij het toilet kwam repareren. Ja, ja. Omdat er steeds minder vogels in de bomen zitten, hebben inwoners van het dorp Mohanpur in het noorden van India twee mussen getrouwd. Ja, ja. Duizenden mensen waren volgens de krant ervan getuigen hoe de mannetjesmus Sunmun het jaarwoord gaf aan het vrouwtje Gauria. Begeleid door trommelmuziek dansten en zongen zij. Volgens de traditie werd het echtpaar zeven keer rond het heilige vuur geleid. Moon werd uit het naburige dorp op een paard naar zijn bruid gereden zei het dat iemand het beestje wel vasthield. De inwoners van het gebied rond Mohanpur staan volgens de krant bekend om hun liefde voor de natuur. Ja, leuk hè. Nou, dat was allemaal weer ditjes en datjes uit de krant. Wij gaan hierdoor met de muziek. En wat een mooie muziek. 1979, haar allereerste grote hit van Kate Bush. Hier is Wuthering Heights. You have England, from the 60s. Je hoorde de Trucks met Love is All Around. Uiteraard na Kate Bush met Wuthering Heights. En ik zeg wel 1979, maar was het niet wat eerder? In 77, ik heb geen idee. Laat het maar eens horen op de Facebook Facebookpagina van de Afwasshow. zo eh, zometeen nog even de top 40. We hebben ook nog een tweeluik. En voorlopig hebben we eh, nog één mooi plaatje hier voor je. Dat is heel bijzonder, vind ik zelf. Hier is Barbara Lewis en Hello Stranger. Chubop, chubop, my baby. Chubop, chubop. Hello, stranger. It seems so good to see you back again. How long? has it been? Seems like a mighty long time. Chuba, chuba, my baby. Ooh. It seems like a mighty long time. seems like a mighty long time. Chibop, chibop, my baby. Ooh. betekende Ferry dan Hart veel te lui om al die jaartalletjes op te zoeken bij die platen. Dat doet meneer Hans van de Hans Show wel hoor. Die maken er een hele studie van. En met een hoop achtergrondinformatie moet je echt eens een keer naar luisteren. Je kunt hem vinden via de Avashow pagina wel ergens. En eh, ja, maar aan dit plaatje te horen denk ik ergens in de jaren 50, eind jaren 50. Hello Stranger, later natuurlijk nog uitgevoerd door Yvonne Elleman. Ook een heel mooie uitvoering. Maar dat was natuurlijk veel en veel later. Zo, het is weer tijd geworden voor de top 40. En een hele speciale, tenminste voor mijzelf, want ik ken deze top 40 nog heel goed mijn eigen herinneren. Ondanks dat die van 25 maart 1972 is. Toen was ik, eh, volgens mij, zat ik net in de eerste klas van de HAVO. En uh, toen ging ik toch wel iedere week die top 40 exemplaar halen bij de plaathandelaar. En eh, ja, ik heb gewoon nog heel veel plaatjes van die tijd. En ik heb ook heel veel singeltjes gehad uit deze top 40 die ik toen gekocht heb. Eh, genoeg gepraat, we gaan maar gewoon beginnen met een overzicht van de nieuwkomers van 25 eh, maart 1972 in Veronica's top 40. Wildebras en zijn combo met komt nieuw binnen op nummertje 37. Op nummertje 34 komt nieuw binnen Johnny Cash met The Thing Called Love. Roy Black, een roze Schenkig dier. nieuw binnen op 33 en één plaatsje hoger op 32 nieuw binnengekomen. Alone Again, Naturally van Gilbert O'Sullivan. Op 25 komt nieuw binnen Don't Turn Me Loose van Greenfield en Cook. Ook wel opmerkelijk dat één plaatsje hoger staat. Angelique van André van Duin, een van zijn eerste platen. Die stijgt in die week van 33 naar 24. Uh, eh, en dan gaan we naar de... Nee, de hoogste nieuwkomer wachten we nog even mee, want we gaan even naar de top 11 toe. De baby van de Hollies in de vierde week gaat van 19 naar 11. Holiday van de George Baker Selection, drie weken genoteerd, gaat van 18 naar 10. En daar komt hij, de hoogste nieuwkomer, toch wel uniek hoor in die tijd. Opnieuw binnen op nummer 9, The Talk of the USA van Middle of the Road was ook nog eens een keer een ex-alarmschijf. My World van de Bee Gees gaat één plaats omhoog van 9 naar 8 in de zesde week en vier weken genoteerd voor Jacques Herps met Een man mag niet huilen. Eén plaats omhoog van 8 naar 7 en die zal later ook nog eens een keer op één komen dacht ik. En die stond ook onderhand meer dan een jaar in de top 40. Middle of the Road, daar zijn ze weer met hun vorige hit Sacramento. Excellent schrijft 13 weken genoteerd, maar nu zijn ze op de weg terug van 5 naar 6. Shocking Blue, drie weken genoteerd voor deze Hollandse formatie met Inkpot gaat van 15 naar 5 en Security met Son mijn My Father in de vierde week stijg, eh, blijft staan op nummertje 4. En dan de top 3 van de Veronica Top 40 van 25 maart 1972. Sandra en Andres, als het om de liefde gaat. Ex-alarmschijf, vier weken genoteerd, blijft op 3 staan. Sleet, Look What You've Done. Singles die kan ik me nog zo goed herinneren, heb ik echt grijs gedraaid vroeger als tiener zijnde.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 de Sweet met Papa Joe. En ze stonden nummer 1 in de top 40 van 25 maart 1972. In de Show is het alweer tijd geworden voor het tweeluik voor vandaag. Dat worden twee opnames van een schitterende zangeres van Petula Clark. We gaan luisteren naar I Couldn't Live Without You. En daarna Don't Sleep in the Subway, Darling. the only one that I rely on. A shoulder there for me. is niet Petula Clark zoals je hoort, maar gewoon een tunetje dat we wel eens gebruiken bij een afscheid of wat dan ook nog meer. Want eh, Don't Sleep in the Subway Darling, die, eh, dat nummer van die cd zegt gewoon van doe het zelf maar. Hij blijft gewoon haken, haken, haken en nog eens haken. Ja, LP's slaan over en sommige cd's zijn simpelweg gewoon versleten en die zeggen gewoon van doe het zelf maar. Dus die hou je van mij gewoon een keer te goed van Petula Clark. Dus eh, we zitten er gelijk alweer een beetje doorheen. Hè? We hebben niet zoveel plaatjes gedraaid. Erg jammer, maar goed, dat gaan we een andere keer wel weer voor je goed maken. Ik heb nog één plaatje voor je en dat wordt een mooie. En dan moet je aan het begin goed luisteren, want dat is een hele bekende klok die, eh, die, die we tegenkomen waar we mee gaan beginnen. Dat wordt namelijk het plaatje Thank You Very Much van Scaffold. Dat zou ik aan deze kant ook zeggen. Heel erg bedankt voor het luisteren en graag tot een andere keer. Dag. Thank you very much for the entry and thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for the A3 iron, thank you very, very, very much. Thank you very much for the bird and bees, thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for the bird and bees, thank you very, very, very much. Thank you very much for the family circle, thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for the family circle, thank you very much, thank you very, very, very, very, very, very, very, very much. You don't know how much they all mean. They seem much better in my dreams. Thank you very much for the empty lion. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for the empty lion. Thank you very, very, very much. Thank you very much for love. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for love. Thank you very, very, very much. Thank you very much for the Sunday joints. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for the Sunday joints And our cultural heritage. National beverage. Being fat. Union Jack. The nursery rhymes. Sunday Times. The Nap Bomb. Everyone. Thank you very much, thank you very, very, very, very, very, very, very, very much. It was simply spiffing and true. I love you. Thank you very much for the entry iron. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for the entry iron. Thank you very, very, very much. Thank you very much for playing this record. Thank you very much. Thank you very, very, very much. Thank you very much for playing this record. Thank you very, very, very much. Thank you very much for our gracious tea. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for our gracious team.